Ze heeft een olifant. Die ligt in een ledikant. ze hangt buiten boord. Zodat je niet zijn snurken hoort. Mijn tante had verkering met een knappe Afrikaan. Die had voor haar verjaardag haar dat beest cadeau gedaan. Eerst vond ze het vervelend, maar is nu aan hem gewend. En noemt hem nu mijn eigen grijze grote lieve pet. Mijn tante heeft een olifant. Die ligt in een ledikant. Het slurvie hangt buitenboord. Zodat je niet zijn snurken hoort. Wie hangt buiten boord. Zodat je iets en snurken hoort. En wie is hier nu echt gestoord?